De Kamer wilde een garantie van Hennis dat de Nederlandse militairen... de beschikking hebben over helikopters. Een garantie wilde de minister niet geven... maar ze zei dat ze de Kamer goed heeft verstaan. Wie voor een zieke vriend of bekende zorgt krijgt recht op zorgverlof, dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Tot nu toe is een werkgever alleen verplicht om zorgverlof te verlenen aan mensen die voor een zieke ouder, partner of een ziek kind zorgen. Het kabinet wil ook het vaderschapsverlof uitbreiden. Naast de twee betaalde verlofdagen wil het kabinet drie onbetaalde vrije dagen invoeren. MKB Nederland is daar woest over. 2 miljoen kilo vlees van de verdachte groothandel Willy Selten dat in Koelhuizen ligt opgeslagen kan niet worden vrijgegeven. Uit de administratie wordt niet duidelijk waar het vlees vandaan komt. Daardoor is het onveilig om het vlees op te eten. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vandaag in een brief aan de curator van het bedrijf laten weten. Die wil dat het vlees gewoon wordt verkocht. Groot-Brittannië houdt 22 helikopters aan de grond na de crash van een helikopter in Glasgow. Bij dit ongeluk vielen eind vorige maand 9 doden. Na het ongeluk in Glasgow vlogen de helikopters van hetzelfde type gewoon door... totdat gisteren een technisch mankement werd ontdekt. De zes trauma-helikopters van de ANWB zijn van hetzelfde type. De ANWB heeft contact gehad met Eurocopter... maar ziet geen reden om de toestellen aan de grond te houden. In Australië zijn twaalf kinderen weggehaald uit een boerderij... waar een familie al tientallen jaren incest blijkt te plegen. De kinderen waren ondervoed en smerig en sommigen blind of doof. Al vier generaties verwekten ooms, tantes, broers en zussen kinderen... die op hun beurt ook weer nakomelingen kregen met elkaar. De kinderen zijn onder toezicht gesteld. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook kans op nevel en mist. Temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen is het eerst grijs en nevelig, later op de dag ook zon. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. De grootste drukte is voorbij. Veel dagelijkse files lossen nu heel snel op. Het gaat wat moeizamer rond Amsterdam op de A1. Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 5 kilometer. Richting Amsterdam bij Muiderslot nog 6 op de A4 Amsterdam-Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Hoofddorp. De rechterrijstok is daar dicht. Er zat een korte file achter. En verderop naar Den Haag bij het Aquaduct nog 5. Maar daar is alles opgeruimd. Op de A10 richting eh, Zaanstad tussen de Rij en Osdorp 4 kilometer. Op de A12 de langste file. Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Woerden 16 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is nog dicht.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 feel it.